Jelle Seubring met het NOS Journaal. NSC-leider Pieter Omtzigt keert mogelijk dinsdag weer terug in de Tweede Kamer. Dat laat de partij aan Nieuwsuur weten. Hij wil zo snel mogelijk weer terug aan het werk. Omzicht kondigde in september aan dat hij tijdelijk een stap terug deed. Dat deed hij vanwege gezondheidsredenen. Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven neemt het nu nog voor hem waar. Achter de schermen heeft Omtzigt wel steeds veelvuldig contact gehad met zijn partijgenoten. Hoe de taakverdeling er bij terugkeer van om zich uit gaat zien is nog niet bekend. Een aantal inwoners van Moordrecht, vlakbij Gouda, moet vannacht binnen blijven. Tijdens werkzaamheden aan de snelweg A20 zijn onlangs twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zijn twee zogeheten 500-ponders. Vannacht gaat de explosieve opruimingsdienst de bommen onschadelijk maken. Tot 7 uur in de ochtend moeten een paar mensen hun huis uit... en andere omwonenden moeten binnen blijven. Ook is de A20 in beide richtingen de hele nacht dicht. Op een veiling in Frankrijk is een skelet van een ruim 20 meter lange Apatosaurus verkocht. De koper betaalde er 6 miljoen euro voor. Het skelet werd in 2018 gevonden in de Verenigde Staten. De Apatosaurus behoorde tot de grootste landdieren ooit en was ruim 4 meter hoog en 20 meter lang. De koper heeft tegen het Veilinghuis gezegd dat het skelet in een museum tentoon wordt gesteld. De Nations League voetbalwedstrijd tussen Nederland en Hongarije is geëindigd in 4-0. Oranje plaatst zich daarmee voor de kwartfinales. Het duel heeft bijna een kwartier stilgelegen omdat de Hongaarse assistent-bondscoach onwel werd. Hij is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Hongaarse voetbalbond is zijn toestand stabiel. Het weer komende nacht valt vooral in het zuidoosten regen. Vanuit het noordwesten neemt de kans op buien toe. Het koelt af naar 5 graden in het oosten en 10 graden aan de kust.